Alleen vrachtwagenchauffeurs en vaders van grote gezinnen mogen vertrekken. Een heftig verkeersongeluk in België. Op de snelweg tussen Antwerpen en Breda. Daar is een Franse touringcar gekanteld. Er zijn twee mensen overleden en meerdere zwaar gewonden. Of er ook Nederlanders in de bus zaten, weten we niet. Voetbal, de derby van het noorden, is gewonnen door Heerenveen. In het Abelenstra stadion kwamen ze al na zeven minuten op voorsprong tegen Groningen. Voor rust werd het nog 1-1, maar na rust waren de Vriezen de betere ploeg. Het werd eerst 2-1 en 10 minuten voor tijd viel de beslissing. Stop Heerenveen. Van Beek. Doelpunt. Sven van Beek in het goede doel. 3-1. Heerenveen. Daar is hij ontzettend blij mee. En alle spelers. Alsof ze de Europa Cup gewonnen hebben. En voor het eerst heeft een Nederlander de marathon van Rotterdam gewonnen. Kom op, Appie! Kom op, Appie! Het is Appie Geja! Echt een droom die vroeger zo ver weg leek. En ook Nederlands succes bij de vrouwen. Daar werd iemand tweede die pas tijdens corona serieus is gaan hardlopen. Dit kan niet! Dit is te gek! Dit is onzin! Dit is krankzinnig! Dit nou, dat had ik niet gedacht. Maar ja, ik eh, ben echt super blij met het Nederlands record. En met 50.000 deelnemers liepen er ook een hoop recreanten mee. Zoals oud-voetballer Arjen Robben en oud schater Erbe Wennemars. hey, waarom wilde jij de marathon gaan lopen? Ja, zeg het maar. Sommigen zeggen eh, je bent een idioot. Sommigen Zeggen mooi. Wat wordt jullie tijd, denk je? Nou, we, tussen de 3 uur en de 3 uur 15. En heel misschien dan willen we graag onder die 3 uur. Ja, dat laatste lukte net niet, maar ze kwamen uiteindelijk over de streep. In 3 uur 13 minuten en 57 seconden. Het weer droog, regelmatig zon, 10, 11 graden. En morgen net zoiets, wel een stukje warmer, tussen de 13 en 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Knoop En dat komt door de werkzaamheden.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 stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you Long time you're telling me not a girl I compare to you Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you You want to breathe and still you're not exhaling Say you want to leave cause this relationship failing Ain't nobody said that it would be smooth sailing Girl, I want to know why you're bailing Ship, yo, so what's life supposed to be about, baby?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 Hold on, baby, I might, I might just give you a bite get the party lit. established. I ain't trying to lead you on, just wanna ask if you might wanna give me your name, explain your status. You know I see you time to time, you seem available.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 always brilliant in the morning and smoking your cigarettes and talking over coffee. Your philosophy's on art baroque moved you. You loved Mozart and you speak of your loved ones as I clumsily strummed my guitar. What excuse? breaking my heart.